Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Weer een ongeluk met een bus in Duitsland. Vannacht kwam een bus op zijn kant terecht. Het gebeurde in de buurt van Dortmund. De bus zat vol studenten die terugkwamen van een reis naar Engeland. Twintig van hen raakten gewond, eentje zwaar gewond. Het is onduidelijk hoe de bus van de weg kon raken. Eerder deze week was er ook al een groot ongeluk met een bus in Duitsland. Vier mensen overleefden dat niet. In Syrië zijn 30 mensen omgekomen bij een aanval die vermoedelijk door Israël is uitgevoerd, zegt een Syrische mensenrechtenorganisatie. De aanvallen zouden gericht zijn op een plek van Hezbollah in de buurt van Aleppo. Er zouden militairen zijn omgekomen, maar volgens het Syrische ministerie van Defensie ook burgers. Een appartement in Tilburg is vannacht helemaal verwoest door brand. Het vuur brak uit op de eerste verdieping van een flat. op foto's is te zien dat het hele balkon in laaien staat. De bewoner kon veilig wegkomen. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan buren zeggen dat ze een knal hebben gehoord. En flexflitsers zijn een hit. Dat zijn van die mobiele flitspalen die controleren op te hard rijden... en dus steeds op een andere plek worden neergezet. Het werkt in Flevoland als een trein, zegt het OM daar. Mensen rijden er minder vaak te hard en daardoor is het veiliger op de weg. Het succes van de flexflitser zit er vooral in dat het steeds op verschillende locaties staat. Dus mensen weten wel dat er op locaties zo'n flexflitser kan staan... maar ze weten niet wanneer die daar staat... Eh, en het blijkt ook echt dat ook als eh, op het moment dat die flexflitser wordt eh, weggehaald, dat de snelheid nog steeds naar beneden blijft. Dus dat het ook voor de langere termijn effect heeft. In Flevoland zijn er zes flexflitsers die elke twee maanden van plek wisselen. Binnenkort komt er nog een focusflitser bij. Dat is een camera die een nog preciezere foto kan maken om te kijken of mensen zitten te bellen of appen achter het stuur.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 Everybody who's staring wouldn't believe that this girl was mine. I should've known I was wrong when I left her for a life in pity, but they say you never miss the water until it's gone. als middags mijn hoofd.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 Het COA gaat statushouders zo snel mogelijk onderbrengen in hotels. Zo moet de doorstroming in asielcentra weer op gang komen. Statushouders hebben recht op een woning, maar daarvan zijn er veel te weinig beschikbaar. Bij een busongeluk in Duitsland zijn vannacht 20 mensen gewond geraakt. De bus zat vol met studenten. Geen van de gewonden is in levensgevaar. Het weer vanuit het zuiden trekt de regen over het land. Later vanochtend en vanmiddag op de meeste plaatsen droog en een graad op 14. you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love to make us still remember. hoop dat alles blijft zoals het is. Maar nooit hetzelfde aanvoelt. Het is een kwestie van het zonlicht. En een kwestie van gewicht. Van de dingen die we doen. En ook de dingen die we zien.